uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland kan zonder problemen uit de euro stappen. Dat zei Thierry Baudet van Forum voor Democratie... in het 1-op-1-debat met VVD-leider Rutte bij Pauw. Volgens Baudet zijn er in het verleden veel muntinies beëindigd... zonder grote gevolgen. Rutte zei erop dat er volgens alle economen... meteen een kapitaalvlucht zou ontstaan... Ook konden beide leiders het niet eens worden over hoe Nederland zich tegenover Rusland moet opstellen. Over één ding waren ze het wel eens. Zowel Rutte als Baudet wil geen Europees leger. En eerder op de avond was er ook een tv-debat tussen alle Europese lijsttrekkers. Daarin zei CDA-lijsttrekker De Lange dat subsidies voor boeren nodig blijven. Ze krijgen steeds meer taken, waaronder duurzamer werken. De Partij voor de Dieren wil dat de subsidies in zijn geheel worden gebruikt... om de landbouw duurzamer te maken. PvdA-lijsttrekker Timmermans pleitte voor een minimumloon in de hele EU... Dat zou volgens hem de problemen door arbeidsmigratie kunnen verminderen. De druk op de Britse premier May om op te stappen neemt verder toe. Verschillende ministers van haar eigen conservatieve partij... vinden dat May niet aan kan blijven na haar toespraak van dinsdag. Daarin zei ze dat ze haar brexit-deal opnieuw in stemming wil brengen... en dat als die deze keer genoeg steun krijgt... er een nieuw brexit-referendum komt. Vooral het referendum schoot veel conservatieven in het verkeerde keelgat. Irak heeft Nederland toegezegd dat tien Nederlandse IS-vrouwen... die nu nog in Syrië zijn, niet vervolgd worden... als zij Iraaks grondgebied betreden. Dat schrijft minister Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee is een belangrijke stap genomen... om de vrouwen in Nederland te kunnen berechten. De Nederlandse rechter kan de vrouwen ook bij verstek berechten... maar wil dat alleen doen als alles is geprobeerd om hen naar Nederland te halen. Het weer vannacht wat opklaringen en er ontstaat mogelijk een misbank. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. De komende dagen zon en stapelwolken bij een graad of 20.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 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 oh, no. 나도 모르게 힘이 들어가 기도했어 높아버린 sky 커져버린 헉 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때나 다짐했던 건 네가 준뒤그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Zandvoort ook op internet.